Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NS zal centen niet langer aanspreken als dames en heren, maar als beste reizigers. De spoorwegen willen dat ook transgenders zich welkom voelen op het station en in de trein. Vanaf 10 december, als de nieuwe dienstregeling ingaat, worden de omroepberichten aangepast. Woensdag nam de gemeente Amsterdam al een vergelijkbaar besluit. Ambtenaren krijgen het advies geachte aanwezigen te zeggen in plaats van dames en heren. Ook de NS laat nog wel keuzevrijheid bestaan. Conducteurs mogen in persoonlijke gesprekken nog wel dames en heren zeggen als ze dat willen. Nederland levert weer verdachten uit aan Turkije. De uitleveringen lagen stil sinds de mislukte koepoging van vorig jaar. Volgens minister Blok heeft Turkije garanties gegeven dat verdachten een eerlijk proces krijgen en goed worden behandeld. Mensen die worden verdacht van banden met de Gulenbeweging zouden niet worden uitgeleverd. Volgens het ministerie zijn de uitleveringen in de afgelopen weken hervat... omdat anders criminelen onbestraft blijven. De man die tijdens de avondspits in een Amsterdamse metro werd doodgestoken... was een Amsterdammer van 38. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De verdachte die vastzit is een man van 27, ook uit Amsterdam. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. Het slachtoffer werd doodgestoken bij de halte Venserpolder in Amsterdam-Zuidoost. Veel metroreizigers zagen het gebeuren. Steeds meer landbouwgrond wordt gebruikt voor de groenteteelt, meldt het CBS. Bij elkaar gaat het om 870 vierkante kilometer. Dat is ruim een kwart meer dan in het jaar 2000. Maar nog altijd veel minder grond dan wordt gebruikt voor de teelt van bijvoorbeeld aardappelen of tarwe. Van de groenten worden uien het meest geteeld, gevolgd door winterpenen en asperges. De meeste terreinwinst boeken de komkommerachtige, waaronder ook de courgette. Doperten en spersiebonen worden juist steeds minder geteeld. Het weer. In het westen kan een enkele bui vallen. Minima tussen 12 en 15 graden. De komende dag af en toe zon, maar ook soms een bui.